Bioscopen en theaters vallen buiten de lockdown. Maar bij sportwedstrijden mag geen publiek meer komen. Dus ook niet bij het WK-kwalificatieduel van Oranje tegen Noorwegen. De maatregelen gaan zaterdagavond om 7 uur in. Het kabinet wil dat de besmettingen op korte termijn snel omlaag gaan. Voor de langere termijn komen er maatregelen die het aantal besmettingen beheersbaar houden, zeggen ingewijden. Over het 2G-beleid, waarbij ongevaccineerden geen QR-code meer kunnen krijgen, is nog geen beslissing genomen. Het overleg was op het Katshuis en gaat komende dag verder op het Binnenhof. Ook is er nog overleg met de burgemeesters in het Veiligheidsberaad. Om 7 uur komende avond is er een persconferentie. Het Europees Medicijnagentschap heeft twee coronamedicijnen goedgekeurd... die via een infuus worden toegediend. Het gaat om antistoffen die in een laboratorium worden gemaakt. Volgens het Medicijnagentschap helpen de behandelingen... bij het terugdringen van ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Het zijn de eerste van dit soort medicijnen die zijn goedgekeurd door het EMA. Een aantal gepensioneerden maakt volgend jaar toch kans op een hoger pensioen. De Tweede Kamer is akkoord met het eerder versoepelen van de regels... waardoor sommige pensioenfondsen met genoeg geld in kas meer mogen uitkeren. Als ze een dekkingsgraad hebben van minstens 105 mogen de pensioenen stijgen. Veel ouderen klagen dat hun pensioen al vele jaren niet meegroeit met de stijgende prijzen. Het weer, de temperatuur daalt op veel plaatsen naar 6 tot 9 graden.